1 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Pegida-aanhangers in Dresden is gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 100 mensen vielen een protestkamp aan van vluchtelingen en anti-Pegida-mensen... dat dit weekend in het centrum van de stad was opgericht. Ze probeerden het kamp binnen te komen en er ontstonden gevechten. Pegida-aanhangers en tegenstanders gingen met elkaar op de vuist. Politie te paard haalde beide groepen uit elkaar. Iran moet tien jaar lang zijn nucleaire activiteiten stilleggen en internationaal toezicht daarop toestaan. Pas dan kan er volgens de Amerikaanse president Obama sprake zijn van een historisch akkoord. In een interview met persbureau Reuters voegde hij eraan toe dat de uitzichten op zo'n akkoord niet erg groot zijn, onder meer door fel verzet van Israël. Obama zei dat de VS en Israël het grondig oneens zijn over de vraag hoe moet worden voorkomen dat Iran kernwapens krijgt. Hij wees erop dat Iran zich de laatste twee jaar heeft gehouden aan afspraken die in 2013 in een interim akkoord over het nucleaire programma werden gemaakt. De uitspraak van minister Kamp dat het kabinet niet genoeg oog heeft gehad voor de veiligheid bij de gaswinning in Groningen leidt tot verdeelde reacties. De Groninger Bodembeweging zegt moeite te hebben om te geloven dat de veiligheid nu wel bovenaan staat. Op Twitter hebben sommige Groningers het over een schijnvertoning en een zoethoudertje. GroenLinks vindt dat Kamp wel wat royaler had mogen zijn in zijn reactie. Leden van de regeringspartijen reageren juist positiever. De politie heeft in Maastricht de eigenaar en drie medewerkers van een growshop opgepakt. Het zijn de eerste aanhoudingen op basis van de nieuwe opiumwet die gisteren inging. De wet stelt het voorbereiden van til strafbaar. In growshops wordt apparatuur verkocht die daarvoor gebruikt kan worden. Ook in Noord-Brabant deed de politie invallen. Het weer vannacht in de kustprovincies nog een buit koelt af naar 1 tot 4 graden met mogelijk wat vorst aan de grond.